Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Duitse immigratieplan is plotseling uitgesteld. Minister Seehofer zou het masterplan met 63 maatregelen morgen presenteren... maar hij is teruggefloten door bondskanselier Merkel. Seehofer wil bepaalde groepen asielzoekers aan de grens weigeren. Merkel vindt dat iedereen tot de asielprocedure moet worden toegelaten. Het afblazen van de presentatie wijst erop dat het conflict in de Duitse coalitie hoog is opgelopen. Een Italiaanse rechtbank heeft een Pool veroordeeld voor de ontvoering van een Brits fotomodel. Hij dreigde de vrouw van 20 te veilen als seksslavin. Ze zou worden verkocht aan de hoogste bieder als ze niet in staat was om 300.000 euro los te krijgen. Na zes dagen liet de Pool de vrouw vrij. Hij vertelde de rechtbank in Milaan dat het Britse model vrijwillig aan de ontvoering had meegewerkt om beroemd te worden, zoals in de film By Any Means. Maar de rechter geloofde daar niets van en veroordeelde de man tot 16 jaar en 9 maanden cel, iets hoger dan de eis. Op Schiphol zijn vorige week 440 beschermde orchideeën onderschept. Een Peruaans echtpaar is aangehouden voor het smokkelen van de planten. Het stel was onderweg van Peru naar Duitsland. Bij de controle van hun bagage op Schiphol werden de bloemen ontdekt in drie koffers en een sporttas. Orchideeën zijn beschermd. Wie ze mee wil nemen moet kunnen bewijzen dat ze legaal verkregen zijn... en niet bijvoorbeeld zijn geroofd uit de natuur. Het Alfa College in Hogeveen gaat woensdag toch geen schoolshooting naspelen. De oefening wordt uitgesteld omdat er veel verontwaardigde reacties op kwamen. Het idee was dat er iemand dreigend door de gangen zou lopen. De scholieren moesten dan in hun lokaal blijven, zich verstoppen en de deur op slot doen. Veel ouders vonden dat met de oefening onnodig angst zou worden gezaaid. Het weer, in Limburg de komende uren kans op een bui. Morgen eerst vrijwel overal wolkenvelden en soms wat lichte regen.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 Voor dit nieuwe album verzamelde Sammy Kershaw enkele vrienden rond zich voor het maken van deze Sammy Kershaw and Friends. Met als titel Swamp Poppin. Zijn Louisiana Blues is uiteraard zeer gerelateerd met de Tex-Mex van onder meer Doc Sam en zijn Texas Tornado's.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 Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Willie Nelson betaalde zijn bijdrage. In zijn jonge jaren worstelde hij om eten op tafel te krijgen voor zijn familie en verkocht zijn songs voor een fractie van wat ze waard waren. Hij brak door toen Patsy Klein Crazy opnam. Farron Young, Hello Walls, Ray Price, Nightlife en Roy Orbison Pretty Paper. Willy is een icoon geworden en uiteindelijk heeft hij de wereld aan zijn voeten gekregen. Althans, de countryliefhebbers. Turn the sound down on my TV. I just can't listen anymore. It's like I'm in some foreign country. that I've never seen before. So I come down here to think about it. What in the hell are we gonna do? Cause after all is said and all is done, it's just me and you. It's just me and And we are definitely outnumbered. There's more of them than us. Just when you think you made a new friend, they throw you under the bus. So it's just me and you. Yeah, it's just me and you. I had a friend I used to talk to both sit on the fence. But anymore, I can't relate to him. Cause he ain't got a lick of sense. So now I just ask you question, But I'm the one I'm talking to. The world that's mine except for me and you. It's just me and you. And we are definitely outnumbered. There's more of them than us. And just when you think you've made a new friend, they throw you under the bus.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 Met Lovers Live Longer bleven ze in hetzelfde jaar steken op een derde plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. We like boots and saddle. We love girls and guitar. nation, turn our heads and rule our hearts. Old bandanas and blue jeans. and steps. Dance hall. Lambert is maar een dorpsmeisje dat geboren is en opgegroeid in Newfoundland. Cindy begon te zingen zodra ze kon praten. Op 18-jarige leeftijd verhuisde ze naar Alberta, waar ze de afgelopen 18 jaar bezig was in verschillende bands. In 2014 besloten zij en haar familie om terug naar huis te gaan. No More Breaking My Heart is een van haar songs. but you breaking my heart. You can't do that again. Het nummer Against the Wind van Bob Seger is ook terug te vinden op het debuutalbum van The Highwayman. De cover van deze week. It seems like yesterday, but it was long ago. She was lovely, she was the queen of our nights. There in the darkness with the radio playing low, the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control.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 Moving eight miles a minute for months at a time. Breaking all to find myself searching, searching for shelter again and again. Against the wind, we were. love. open. Biertje en een glaasje Jack Daniels erbij en rocken maar op de muziek van Levi Parham en Them Tulsa Boys and Girls als ze Kiss Me in the Morning vertolken. kiss me in the morning love me through the day. Call me this evening. Say you're sad when I'm away. There's a tomorrow there by my side. Baby, kiss me in the morning. Do it over one more time. Yesterday is gone. Yeah. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Los Lobos is een Amerikaanse Tex-Mex rockgroep afkomstig uit het oosten van Los Angeles. De groep zingt zowel in het Engels als in het Spaans en combineert stijlen als country, rock'n'roll, blues, bolero en mariachi met elkaar. Hun muziekstijl wordt ook wel Chicano rock genoemd. Dat is een verwijzing naar de Chicano's, de naam voor kinderen die in Los Angeles geboren zijn uit een gezin met Mexicaanse ouders. Los Lobos is actief sinds 1973. Ze begonnen als feestband op bruiloft en partijen. Ze bestaan nog steeds, maar timmeren minder aan de weg dan voorheen. Ik heb een drietal songs van ze scherp staan. Ik open met One Time One Night, om te vervolgen met het vrolijk klinkende La Pistola y El Corazon. Tot slot wil the Wolf Survive, een song die ook door Waylon Jennings is opgenomen. Crossroads. in a land where he once stood with pride. But he'll find. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Christy Hayes is een dame met een volstrekt eigen geluid. Ribbon of Highway is daar een mooi voorbeeld van. I've been lost up in the mountains On the great Getipt voor de top. De recente Amerikaanse top 3 met als eerste Kane Brown en Heaven. Luke Combs is aanwezig met One Number Away. En dat past wel, want hij stond toen op de tweede plaats. En Darius Rucker stond derde met For the First Time. This is perfect Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. saying how it's gonna be so good sleep? Are you staring a hole through your phone, praying that it rings? Are you watching a movie that you've seen a thousand times? Or maybe playing some air, getting lost in your favorite lines? Well, if you're anything like me, you just might be doing whatever it takes to drown out the noise but I just wanna hear your voice. I'm one number away from calling you. I said I was through, but I'm dying inside. Got my head in a mess, girl. I confess I lied. stuck in a red light with a Marlboro light on your lip. Does the smoke in your mirror get clearer without my kiss? Are you changing the station, replacing our favorite song? Well, maybe it's a mistake. Hit the brakes on the moving on. Well, if you're anything like me, you just might be doing what takes to outrun the storm. But I'm almost at that door, and I'm one number away from calling you.